Dus eh, vandaar dat we deze dag vandaag hebben besteld met heel wat druppels. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat duren tot 12 uur met iets meer tempo. En straks een eh, ja, reportage van Jeroen van Gent. Hij ging zoals gebruikelijk de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En vroeg u van alles. Wat? Dat hoor je zo meteen. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Met muziek van onder andere America. Let's Daar word ik altijd hartstikke nerveus van als dat in een nummer zit. En dat eh, zat hier in dit prachtige nummer van George Benson. Give me the night. In Amerika hoorde je voor met Ventura Highway. Vanmiddag eh, trouwens hartstikke leuk in Axel Le Petit Paris. Om twee uur vanmiddag gaat het open voor de tweede dag. En het gaat dicht om 17 uur. En, eh, er is veel te doen daar. Leuk. Veel te zien ook. Eh, en het is binnen, dus dat komt mooi uit vandaag. Eh, wil je meer informatie over Le Petit Paris? Ga naar onze website omroepzvl.nl. Ga naar agenda. En daar ziet staan, kun je het helemaal lezen, wat daar allemaal te gebeuren staat vanmiddag vanaf 2 uur in Axel Le Petit Paris. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister, ik wil niet dat je liegt. Ik wil niet dat zijn blijven hangen op een feest. Zo gaat het al een tijd, ik ben er langzaam aan. De reden die je hebt voor je afwezigheid is meestal ondoordacht en dertien in dozijn. Ik slik ze elke keer weer en doorsta de pijn. En heb zo'n voorgevoel, ik raak je kwijt. Dus vraag je, ik wil niet dat je liegt. Ik wil niet dat je me bedriegt. Ik hoorde je houdt van mij, maar ook van hem. Ik wil nu dat je eindelijk kiest. Ik wil nu weten wie verliest en wie je kiest. Ik leg me neer, ik wil alleen geen leugens meer. De smoes van gemetijd. sorry. laatst verschenen single voor eh, Douwe Bob, Funny. Nou, wat hem is overkomen de afgelopen tijd is alles behalve funny, zou je kunnen zeggen. Maar daarom dit prachtige nummer in de show hier bij ZVL. Uh, eh, en het onderwerp van Jeroen van Gent gaat daar straks eigenlijk ook een beetje over. Want eh, alles lijkt wel tot een kookpunt te stijgen, zegt hij. De reportage en de inhoud daarvan, daar hoor je straks meer over. Verder hoorde je hier in de show Paul de Leeuw met het ontroerende. Ik wil niet dat je liegt. still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in money and I spent a lot of time. The trip we made to Hollywood is etched upon my mind. After all the things we've done and seen, you find another man. The things you think are useless, I can't understand. Are you reeling in the years? wilde even opzoeken of de Kink nog in leven zijn. <laughs> Ja, hoorden ze er straks met eh, Mr. Pleasant. Maar ja, dan heb ik opeens een blauw scherm weer op mijn eh, computer. Dat is eh, fijn. Dat schiet natuurlijk niet op tijdens een show. Hè? Gelukkig gaat de muziek wel door. Hè? Daarom hoorde je ook Stevie Dan en Reelin' in the Years. Tijd voor ja, de reportage van Jeroen van Gent. Alles lijkt wel tot een kookpunt te stijgen. Dat zei ik er straks ook al. Hè? De Haagse politiek, de weersomstandigheden, het Midden-Oosten. Hoe gaat u daar nou eigenlijk mee om? Wat is uw favoriete manier van ontspannen na al die spannende dingen op radio, tv en in de krant en zo? Nou ja, Jeroen Vergent ging de straat op. Vroeg het u gewoon. En hier zijn uw antwoorden. Wat is uw favoriete manier om te ontspannen? Eh, de sauna, eh, naar het strand, ja, nou ja. ja, dat is best wel eh, echt sporten. Ja, sporten, ook nog. Ja, ja. Eerst de sauna dan maar. Hoe vaak doet u dat zo al? Nou, te eh, weinig. maar eh, <laughs> het liefst zou ik echt één keer in de maand wel gaan. Maar ja, als je dan nou eenmaal bent geweest, dan denk je, nou ga ik volgende keer weer. Maar dan zit er toch wel wat langere tijd tussen. Dat is wel ontspannend. Ja, ja, je kan ook nog even lekker zwemmen, in de tuin leren, oh bubbelen. Dus er is van alles te doen. Maar het is wel ontspannen. Wat is uw favoriete manier om te ontspannen? boek lezen. Ja, Vind ik heerlijk. Eh, even los van de dingen en hardlopen. Maar met een boek echt tot jezelf komen, denk ik. Ja, gewoon even niks anders te doen hebben. En hardlopen is weer heel anders? Ja, dat is helemaal. Dan is het, uh, maar kom in dan stofje vrij en dan ben je echt gewoon... Eh, ik weet het niet wat het is, maar het is een soort van natuurlijke haaien. is het. Een, een, een pep, een... een ja, ja, nee, gewoon, je wordt gewoon helemaal... Ja. Je gedachten komen helemaal los, dus... dat ik wel. Ja. Is het nodig? Soms wel, ja leven is druk. Ja, inderdaad. En eh, ja, er zijn genoeg dingetjes. Dus je moet af en toe even eh, tijd vrijmaken voor, eh, voor andere dingen dan de dagelijkse U zou niet zonder kunnen als er gezegd wordt van nou, je gaat niet lopen vanavond. Nou ja, ik heb ook wel eens tijden dat ik het niet doe. Of ik heb jaren het niet gedaan. Dus uh, maar ja, het is wel fijn als het er is. Oké, hoeveel kilometer? ja, <laughs> het liefst tot aan de marathon. Dus, Echt? Ja. Oeh, dat is wel dat is 40. Ja, dat is 42, ja. lukt u dat? Ja, wel eens gelukt, maar ook wel eens niet gelukt. Dus, eh, maar de, de, de, het, de lol zit er met het trainen. Want je maakt heel veel uren als je wedstrijden doet. En uh, ik loop ook wel eens eh, weken gehad dat ik richting de 100 kilometer in de week liep. Wauw. Dus, dus, maar dat is gewoon, dan is het, de training moet de ontspanning zijn. En dat is de ontspanning. Dus, Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen? Sporten. Ja? Ja, ik volleybal zelf. Als ik echt eh, in de stress zit voor <laughs> toetsen of tentamens of zo, dan eh, ga ik het liefst sporten. Ja. Ja, dan kan ik mijn hoofd tenminste leegmaken. Wel bewust dus. Ja. En dat helpt. Ja, zeker. zeker. Ik moet het echt ook doen, want anders eh, word je gek in je hoofd als je echt stress hebt. Met examen kan ik me wel voorstellen. Ja. Nee, ik vind dat weer heerlijk als ik gesport heb. Even mijn hoog legen, dan kun je weer, eh, ja, dan kun je er weer tegenaan. Wat is het voor sport? Eh, ik doe volleybal. Oh ja, dat is ja, volleybal. Ja, Dat is best wel intensief. Eh, ja, zeker. <laughs> Ja, zeker. En nu beachvolleybal in de zomer. Dus dat is wel heel leuk. Wat is uw favoriete manier om te ontspannen? Wat doet u dan? U loopt hier gezellig, misschien is dat al iets? Ja, lopen. Gewoon lopen? Ja, lopen. Ja? ja. Verder nog wat? lekker iets met water. Lekker rustgevend. Ja, het is best wel warm nu. Ja. Dat kan geen kwaad. Nee, kan geen kwaad. Wat doet u dan? Zwemmen? Eh, ja, zwemmen. Lekker zwemmen. Ja. Waar? In, de, bij Bronkost. Inge de Bruin. Oh, dat? Ja, ah, het zwembad dus. Juist, oké. En hoe vaak? Ik bedoel, ja... Eh, eh, twee keer in de week. Twee keer, twee keer in de week? Ja, twee keer in de week. En binnenkort ga ik ook boksen. Boksen? Ja, boksen bij Art van Loon. Oh, de sportschool hier zo, ja? Ja, deze. Oh, u haalt een portemonnee tevoorschijn en een pasje. Oh, ik zie hem al, ja. Ja, Aad van Langsport. Oh, te gek. lekker hoor. Is dat helemaal nieuw voor boksen? Nee, eh, ik heb dat een tijdje geleden gedaan. U pikt het weer op op zo'n manier? Ja, ik pikt het weer op. Wat leuk. Ja. Daar zou ik nou nooit aan denken. Maar is boksen ontspannend dan? Ja, ontspannend. Ja? Ja, ja, ja. woede gaat eruit, die agressie. Oh, oké. Ja, ja maar, die, maar die ander die krijgt dan te verduren, of niet? <laughs> ja. Is dat wel Een bo boksbal is het en op een eh, oh. zak. Op een zak. Oh, oké. Ja. Goedemiddag. Wat is uw favoriete manier om te ontspannen? Sporten. Sporten? Ja, absoluut. En dan dus je sport, wat voor sport? Dat vraag ik eerst maar eens. Boksen. Serieus? Ja. Dan was de meneer, die zei ook boksen. Ja, nou, een eh, leuke meneer. Wauw. een leuke meneer. Ja, nou. nee, boksen is superleuke sport. die traint je hele lijf, dus absoluut aan te raden. daar vroeg ik ook al naar, eh, eh, want een, ander krijgt dan van allerlei klappen. Maar hij zegt nee, boksbal. Maar doet het met anderen? Nee, ik train, ik train ook wel met anderen. Dus ook wel sparren, ja. Oké. Je kan ook op de zak natuurlijk, je kan ook op de zak trainen. Om te oefenen. Dan je, die, die slaat niet terug. Ja, die slaat. Maar als je een goede trainer hebt en een goede gym, dan is het zeker veilig om ook met anderen te trainen. Ja, nou, het ligt niet voor de hand. Als je zo, ik associeer het niet met dames, gek is dat. hè? Ja, maar ja. Nou, het is wel opkomend, maar in de, ja, klopt. Er wordt niet veel door dames gedaan, nog niet. Dus alle dames, eh, kom lekker, kom lekker boksen. Hoe kwam dat zo? Hoe kwam je er zo bij? Mijn vader en mijn broer boksen al heel lang. Ah. en, eh, toen zocht ik een andere sport, toen ik daarmee begonnen. Ja, dat, dan, dan, dan krijg je dat. <laughs> Ja. En, eh, kunt u zo'n beetje aan? <laughs> Tuurlijk, absoluut. De familie? Nou, mannen blijven altijd sterker hoor. Maar ik denk dat je een goede kans maakt de vrouw. Oké, maar ja, tactisch moet je ook zijn met een hoeft niet per se sterker te zijn, tactisch toch? Ja, klopt, absoluut. Ja. Ja, Wat is uw favoriete manier om te ontspannen? Wandelen, fietsen, ja. sporten, fitness dan. Ja, wat doet u voor fitness? Wat is dat voor? Hier op dorp, bij oh, de, de, de Ouwetjesclub. De Ouwetjesclub. Je <laughs> zit allemaal tussen oudere mensen. Ah, nou ja, nee, maar ik ben zelf natuurlijk ook niet meer 18 eh, hè. Ja. Maar eh, nee, op... Eh, op maandag, woensdag en vrijdagochtend. En dan, ja, dan zijn er toch wel eh, een aantal eh, generatiegenoten, zeg maar. Die, die komen bij elkaar. Is ook leuk ook, toch? Ja, natuurlijk. Ja, is heel natuurlijk. leuk. heel leuk. Ja, eh, en ja, dat, dat is de inspanning en ontspanning tegelijk dan. Ja. Dat is converseren ook nog met elkaar. Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Alle, alle wereldproblemen passeren. Waar we nu niet over zullen beginnen. Dan. Nee, nee, precies. Maar is het dan wel ontspannend als al die wereldproblemen voorbij komen? Jawel, dan? ja, tuurlijk een kwinkslag, hè. Ja, oké, gelukkig. Ja. ja, ik ontspan bij het strand of het zwembad. <laughs> of lekker met de honden wandelen. Dat is lekker, toch? Ja hoor. Maar ik sport ook wel drie keer in de week. Oh, toch wel? <laughs> Nou, ja, dat moet, Dat komt er dan nog even achteraan. Wat is het voor sport? Wat is het voor sport? Eh, high intensity training. HIT noemen ze dat bij ons. In de sportschool neem ik aan? Ja, ja, ja. En bootcampen. Oh, dat is, ook high intensity feitelijk. Nou, het is ook gewoon heel gezellig. Leuke club meiden en dat maakt het wel eh, leuk. Nou, ik zie, ik niet. Ja, maar ik zie het wel eens. Als ik te picknick en dan komt dus een hele groep voorbij. Ja, dat zijn wij dan wel eens. Ja. En dan denk ik, <laughs> wauw, ja. <laughs> krijgen ze allerlei opdrachten. Dat doen die meiden allemaal? Dat doen die meiden allemaal? het is trouwens wel gemixt, hè? Mannen en vrouwen. Ja, ja, ja. ja jong en oud. Dus echt, dat maakt het ook wel heel leuk, vind ik. Iedereen kan het. Je gebruikt elkaar ook heel veel met gewicht. Dus eh, ja, ik vind het nog steeds leuk. Ik doe het al uh, eh, 16 jaar. Ja, je doet het al lang. Want het is gewoon heel, eh, hoe heet dat, uiteenlopend. Het verveelt niet, neem ik aan. Het verveelt niet, nee. En je loopt buiten, dus het is ook altijd lekker in de natuur. Ja. Dus je kunt ook met, met boodschappen doen gaan lopen of zo. Oh ja, ik wandel ook sowieso naar mijn werk en weer naar huis. En dus dat sowieso allemaal. Maar maandagavond is ook altijd nog wel een, een rondje van een kilometer of vijf, zes oh, met iemand. Ja. Dat is goed. Ja. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Let's get the guitars, please, in, in it hard on that very last day flat after we were tasked with second. Boom! And watch me on that part. Are we ready? Let's go. Take five. Good vibration. als je de hoes ziet van deze eh, cd, want het is een oude cd zou je kunnen zeggen. Dan denk je bij jezelf, wat een woeste band is het. <laughs> Ja, het ziet er heel woest uit en dan toch zo'n prachtige ballad. The Man Mountain, wauw, wauw, wauw. En een speciale mix van eh, Good Vibrations van, eh, ja, wie ook weer? De Beach Boys natuurlijk. Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent, want die vond dat nummer wel passen bij zijn onderwerp van vandaag.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 Tropisch Nederland, een eh, prachtig lied van wel heel lang geleden. Dus dan weet je eigenlijk al hoe lang het speelt. Het komt uit 1996. Eh, verder hoorde je eh, Lucas Graham met Seven Years hier bij ZVL. ik had je vorige uur al verteld dat vanaf morgen de zomer van ZVL van start gaat. Nou, dat wordt leuk jongens en meiden. Want het wordt een leuke programmering deze zomer. We gaan overal naartoe. En misschien komen we jou wel tegen. Wil je meer informatie over de zomer van ZVL? Ga dan naar onze website omroepzvl.nl en ga naar agenda.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 There's a strangeness in the air you feel too well. El Stewart, On the Border. En de Moody Blues ervoor met Ride My Seesaw. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Dankjewel voor je gezelschap. Ja, was me genoegen. Volgende week zondag ben ik er weer. En dan hoop ik dat jij er weer bij bent. Dus stem dan weer af op ZVL. Of beter, blijf gewoon hangen. Zeker eh, gezien die hartstikke leuke zomerprogrammering... die vanaf morgen gaat beginnen hier bij ZVL. Dus ik wens je nog een hele mooie dag vandaag. Ondanks de druppels. De laatste voor vandaag. Ook nog een mooie hoor trouwens. Voor de meden, die waren er helemaal gek van de Backstreet Boys. En eh, Everybody en Backstreet Pack. Wat mij betreft tot volgende week zondag 10 uur.